boodschappen als belmaatjes, maar ook wat, wat huiswerkondersteuning voor kinderen die thuis de les krijgen. Dit was het Langstraat Nieuws. Info en hits. Oh yeah! Funky. Wow. Langstraat FM. En jawel hoor, we hebben er een week op moeten wachten, maar wat gaat er snel hè, zo'n week. Misschien wel iets te snel, vind ik. <laughs> 3 over vijf. Je hoorde Erik van Vliet met het regio nieuws. Die hoor je in dit programma vandaan op het hele uur. Na het NOS nieuws dus. Dan kunnen we alle plaatjes lekker aan elkaar blijven draaien. Twee volle uren dus. Tot 7 uur is dit Langstraat FM Funk Night. van de Campbell Brothers, oftewel gewoon de Mac Band. Je hoorde de extended remix daarvan. Alles bij elkaar duurt hier zo'n 10 minuten, maar daar hebben we jammer genoeg geen tijd voor. Langs hadden we een Fun Night is zit. Een souvenir nu. 1982 schrijven Dayton is it and meet the man. never gonna end. That's why it's time for all love to come together. And I hope it's soon, or we'll all be lost. Sorry. Flash Sign of the Times. Langs hadden we een Funk Night. Dadelijk hoor je nou die OJ, The 3 Degrees, Gang Function, Alfie Silas, de BB&Q Band, Left Turner, Jonathan Butler en als het goed is, als we er tijd voor hebben, de eerste uur Billy Griffin. Hij is Maxi van, de, van Junior. Somebody is it. is gruff. You ask for a raise and they call you bluff. You may get some, but it's never enough, cause it's tough. Strong, like a magnet force. Rough, like a new divorce. Mean, like a three time loser. Bad, like an LA cruiser. Down, like a limousine. Blind, like a submarine. Hard, like cold concrete. Tough, that's the rhythm of the beat. for work. You don't wanna be some welfare jerk, but I wonder how you get to be Captain Cook. It's tough. Now Kirk has a ship called the Enterprise. He cuts the aliens down to size. But I wonder what they do with the uptown guys. They're tough. Tough. Try to get some cash when you're looking for a raise and they give you trash. Rough. When you got it like that and your woman's running around with a baseball bat. Hard. Try to play it cool when the girls all know you're out of work how it seems to be. Wish I had somebody looking out for me. she just won't care. Well, no one ever said that life is fair, cause it's tough. Saw a fine young lady the other day. I started my rap, I had a lot to say, but she said she was going with the CPA. Now it's tough. Strong, like a superhero. Rough, like a bankbook zero. Mean, like the Oakland Raiders. Bad like the Cape Crusaders. Down, like a home run ball. Blind, like an umpire's call. Hard, like a cruise to see, Time, that's the rhythm of the beat. to buy a brand new car, a coupe to build a Jaguar, but you didn't make enough for a good cigar, cause it's tough so you went to the bank to try to get a loan, but the guy behind the desk had a heart of stone. He said, You don't need a card, use a telephone. It's tough. Tough. It's a way of life. Lost your job, your money, but not your wife. Rough. Get in the black. Uncle Sam's in your pocket and your woman's on your back. Hard. That's the deal. Had to get a loan just to buy a meal. Tough. That's how it goes. When it's getting better, nobody knows. Curtis Blow en Tough Curtis Walker. <laughs> Dat is eigenlijk zijn echte naam. Maar we houden het gewoon bij Curtis Blow, zijn artiestennaam hier. OJ's zijn dit bij de funky Don't Take Your Love Away. dan hou je dat 3 degrees, maar dat is souvenir. I wanna kiss, kiss, kiss you baby. I wanna love I thought we had a love so rare. That's why it's hard, so hard for me to believe it. I got used to the way you hold, the way you wrap your love around me. I'd be in trouble if I should lose your love, It would be like a that she in a storm just about the same. I apologize for the wrong I've done. Baby, please give me one more chance. I'll do better, I promise you. You got me walking around in a trance. Hey, it would be a shame if I didn't hear you call my name. Call my name feel like taking a bird out of the sky. I am so crazy. moderne werk van de Three Degrees. Nou ja, modern. 1985 en is een souvenir hier. The Heaven I Need. En hier is Can Function. lady. You are the one, the one I to I come Electric lady, you take my song? Electric lady, don't you be so cold. was a perfect woman, the perfect lover, the fulfillment of my dreams. She made me clever like a lovely puzzle. Let me tell you what I mean. You see, when I met her, I couldn't forget her. She stood out from the rest. She drove me crazy, this foxy lady. She put me to the test. I wanted to please her and just not tease her, but I didn't know what to do. Who she was and where she came from, that nobody knew. Then one night I was holding her tight and burning with desire. Then I reached behind to touch her back and discovered there were wires. Electric lady, you are the one. Ow. The one I run to when I come undone. Electric lady, why'd you take my soul? Electric lady, don't you feel so cold? She knew all the ways to drive me wild, a connoisseur of passion. I should have known there was something strange about the power of her attraction. Here I thought I loved you every time that we kiss. But now I think our love might be the work of some scientist. I always thought you had a mighty grip when she would squeeze me in the night. I never knew any other girl who could hold on to me so tight. When we get down, her eyes get up. I thought it was a love reaction. It was always weird to hear three beats at the height of my satisfaction. Electric lady, you are the one. Electric lady, why you take my soul? Electric lady, don't you be so cold? strong. I kept thinking about those wires hanging out, but I was hoping I was wrong. So I called her up and I took her out and I asked her to explain. And when she showed me her microchip, I thought I was insane. But then I saw a teardrop fall from the corner of her eye. And then I knew her love was true because sex machines don't cry. Electric lady, you are the one, the one I run to. my soul. playlist. waarlangs langs hadden we een Funk Night, de funky. En nu tijd voor een souvenir. BB&Q Band, 1983. Hier Keep It Hard. manier. Een replayplaat was het dus. Een plaat die gelukkig weer in de playlist komt van Langs Rijn Funk Night. Van de Funky dus. Over playlist gesproken. Left Turno is it. Out of sight. Souvenir nu, nu wel een souvenir. En dan van Jonathan Butler. Sam Butler, 1988, Souvenir There's One Born Every Minute. Hier bij The Funky. Langs hadden wij Funk Nights, de laatste van het eerste uur van Billy Griffin. Dadelijk zijn we weer terug na het nieuws van 6 uur. How long can you go without making love? With somebody's arms around your waist, pulling you tighter. one night stand. het. Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. Bierman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet?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 Een groep van 47 kinderen uit vluchtelingenkampen op Griekse eilanden is vandaag in Duitsland aangekomen. Ze zijn getest op corona en moeten nu twee weken in quarantaine. Tien EU-lidstaten en Zwitserland hebben toegezegd in totaal 1600 niet begeleide kinderen uit de overvolle kampen op te vangen. Een aantal Nederlandse gemeenten heeft aangeboden om ook 500 kinderen op te nemen, maar het kabinet staat dat niet toe. Ook vandaag is in ons land het aantal COVID-19-patiënten op de intensive care afdelingen verder gedaald. Er liggen nu 1201 mensen met het coronavirus op de IC, 34 minder dan gisteren. Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, geeft de daling ziekenhuizen de mogelijkheid om zich weer te richten op niet-coronazorg. Volgens het RIVM moet de druk op de IC's nog flink verder afnemen voordat van versoepeling van maatregelen sprake kan zijn. In Spanje is de afgelopen 24 uur het dodental door corona met 585 gestegen naar ruim 20.000. In Italië en de Verenigde Staten werd de grens van 20.000 al eerder bereikt. In Groot-Brittannië ligt het dodental nu op bijna 15.500 nadat er gisteren 888 nieuwe sterfgevallen bijkwamen. In ons land kwamen er in de afgelopen 24 uur 142 coronadoden bij en daarmee komt het totaal nu op 3601. En volgens milieuorganisatie Greenpeace is het gezien de coronacrisis en de problemen in de luchtvaartsector op korte termijn niet mogelijk om Schiphol te laten groeien. De luchthaven moet volgens Greenpeace de schade voor mens, natuur en milieu flink verkleinen terugkeer naar de oude situatie met 500.000 vluchten, waarvan veel over korte afstanden, is volgens de milieuorganisatie geen optie. Schipholbaas Benschop zei eerder dat het herstel van de luchtvaart sowieso tot 2023 duurt en dat hij dat gecontroleerd wil bereiken. Tot slot nog het weer. In het noorden brede opklaringen, in het midden en het zuiden wisselend bewolkt met kans op wat regen. Vannacht liggen de minimumtemperaturen tussen de 4 en 10 graden. En tot zover het radio nieuws. Dit is het Langstraatnieuws. De gemeente Waalwijk stelt netto 820.000 euro beschikbaar voor de inrichting van de openbare ruimte bij de Flats. Daarmee heeft de gemeenteraad afgelopen week ingestemd. Het gaat om een bedrag naar verrekening van de grondopbrengst, dus het besluit in de raad. De woningcorporatie Cassade sloopt daar de komende jaren zes flats aan de Valeriaanstraat, de Esdoorstraat, het Larixplein en het Distelplein. Op die plek moeten nu 250 nieuwe appartementen komen. Langstraat TV brengt zondag 19 april opnieuw live de viering vanuit de Sint-Jans Onthoofdingskerk in Loon op Zand. De parochie is sinds de invoering van de coronamaatregelen omgeschakeld naar een digitale viering. Daarbij de viering in de kerk geen bezoekers aanwezig mogen zijn. De strenge maatregelen zijn voor de omroep ook de reden voor de uitzending. Al dus een woordvoerder van Langstraat Media. De live-uitzending begint om half tien en wordt gevolgd door de meditatie van predikante Henrike van Tijen van de protestantse gemeente Dongerijen. En de Lidl heeft in Waalwijk toestemming gevraagd om een tijdelijke winkel te vestigen aan de Torenstraat nummer 6. De supermarkt heeft al enige tijd plannen voor de nieuwbouw van het winkelcentrum Laagijnde. Het plan voor de nieuwbouw ligt momenteel ter inzage bij de gemeente. Als er geen bezwaren komen, dan zou de bouw dit jaar moeten starten. Voedselbank De hebben een mooie gift gekregen van de Efteling. Ja, dat klopt. Eh, Efteling heeft ons verrast met een eh, grote donatie. Vooral met uh, frisdrank, zuiveldrank, vruchtensappen en nog andere zeg maar, goederen in de levensmiddelensfeer. Die zij aan ons gedoneerd hebben om uit te gelijken aan onze klanten. In deze coronatijd zijn we er om elkaar te helpen. Dat zegt Contour de Twern in Dongen ook. Als iets kan betekenen voor Contour de Twern, dan is er een eenvoudige handeling. Nou, in Dongen is het denk ik het makkelijkst om eh, eh, eh, direct met ons contact op te nemen. op onze Facebookpagina van Dongen, Contour de Twern Dongen, vind je eigenlijk ons hele aanbod. Ehm, dus zowel de boodschappen als pijlmaatjes, maar ook wat, wat huiswerkondersteuning voor kinderen die thuis les krijgen. Dit was het Langstraatnieuws. Info en hits. Oh yeah! Funk Night. Money, a commodity that is legally established as an exchangeable equivalent of all other commodities and used as a measure of comparative market value. you know it's time to use your mind. Try to unwind. The sun will shine. God helps those who help themselves. Fast money, get that money now. Fast money, get that money now. All right, all right now, everybody out there that needs love, say yeah dig Now, everybody out there that's looking for love, say yeah. Mm-hmm, that's cool. All right, now, everybody out there that needs some money, say yeah. Now, you better get a job, all right? And you know funk van eh, Roy Ayers, Past Money. Hier bij langs hadden we een funk night. Uur 2, om precies te zijn. Bij de Funky 18 april 2020. Souvenir nu van Billy Ocean. I'm in the mood for something. The night is young. So take me where it's happening. fun. beetje als Glow 1985. Inderdaad, She's Really Hot. and Somebody. Nou, de complete titel is Somebody and the Girl's Heart. Van Rick James. Langs gaat er bij Fun Night. 13 en halve voor half 7 precies. En hier is Doug Fresh and de Get Fresh Crew, the show. Yes! Have you ever seen a show with fellas on the mic with one minute rhymes that don't come out right? They bite. They never right. That's not polite. Am I lying? No, you're quite right. Well, tonight, on the very mic, you're about to hear, we swear, the best star rappers of the year. So, so, cheerio, yell, scream, bravo. Also, if you didn't know, this is called the show. Thank your balance on. Yo, Rick, I was about to, but I need the shoe home. Why? Because the shoes always hurt my phone. Six minutes, six minutes, six minutes They get French your own. On, on, on, on, on, on, on. Here we go. Here we go. Come on. Come on. Here we go. Here we go. Come on. Come no, they're late. Told them the time. Oh, I forgot the date. Man, you did it again. Oh no. here we go. Come on. Here we go. Come on. Here we go. No, no, no, no, no, no, we didn't. What? No, no, no, no, no, no, no, we what, what, didn't. What? No, we didn't. Well, don't get us wrong. Excuse me, Daggy. Excuse me, Daggy. Excuse me, Daggy, for Sharon. oh, oh, oh. Thank you. I said, Oh no, there's been a mistake. Honey, my name's Slick Rick, not Frosty Flakes. Oh, golly, she was raised in hell. She said, oh, my name is Maggie, but call me Michelle. Michelle, my bell, Sunday monkey, punching on some, getting on some. It's Slick Rick and I'm rock that house, you know what I'm saying? And when I'm on the mic, there won't be no delaying. Bust a move, we show and prove. Hey, yo, Doug, do that record jam on the groove. Reggae Fresh and the Get Fresh crew. across the show. Belang hadden we een Funk Night bij de Funky. En dit is Melissa Morgan. Fool's Paradise. Automatic Brain, souvenir 1985 was dat. Zo rond half zeven hier belangst hadden we een fun night. Over een half uurtje gaan we naar Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Draai eerst ook dadelijk Sandy Kerr, Steve Arrington, Eddie Grant, The Deal, Bill Withers en Underground. En natuurlijk ook deze uit de playlist. Nada, Michael Walden is het. 1983 schrijven we. Hier is

where you finally fit in like a key to a lock. Which is why I made a record call it Thug Rock. You hang out on the corners all hours of the night, which is okay if you can thug rock right. If you can work your feet like you work your blade, and you a the thug rock. You're not afraid. It's like a tug on a rug, like a be on a bug. I see a plug in a tub and all the people you muck. Yo, brother, slow up, you're moving much too fast. You'll overheat your feet and cause a but knock a blast. Like rock, I get down, spread the news around. Cause you know it's too smooth, it's the best in town. Ring, hello, let's go out tonight. Got a better idea, let's just thug rock right, thug rock. 啊啊！ Check it out, this is what it's about. Being cool, grooving smooth by thugging a lot. There's nothing better to watch than a thug on the street that can really work his body, thug shuffle his feet. But you can thug rock right as he is twice as nice. No need to stand around just shooting dust. Thug rock to the music and play it loud. Hey baby, what you doing? Looks pretty smooth. It turns me on, gets me hot, makes me wanna groove. The rock, get down, spread the news around. Cause you know it's too smooth it's the best in town. Get up and do your thing. You can run with the rest of your TR gang. You can run, still have fun, and get the job done. Hit him with a thug rock who needs a gun. A thug rock, a thug rock. cause I know I could. And I won't say I wouldn't, cause I know I would. T-H-G-R-O-C-K. I'm ready, thug rock, it leads the way. Oh, you ain't bad, you ain't nothing but a thug. Mick Maggin, Mick Maggin, Mick Maggin, Mick Maggin. Take that time and take that and give me a thug, a thug rock, thug rock, thug rock. Mick Maggin, Mick Maggin, Mick Maggin, Mick Maggin. To the top and take a thug and give me a thug, a thug rock, a thug rock.

You are the things that keep me well at night. En mellow is a cello. We hebben dominee Steve Ellington. En dominee Curtis Blom hadden we net ook al. Dus genoeg dominees dus. Hierbij Langs hadden we een Funk Night. Souvenir, Souvenir 1978. Eddie Grant. Walking on Sunshine. Looking through the morning dew. And smoking mountains, nothing new. stop, oh baby. You're my a special friend of mine. Serio Change. Zo'n heerlijke vette importmaxi uit de United States natuurlijk. Langs hadden we een Funk Night en deze man die is een paar weken geleden overleden. Bill Withers, Don't Make Me Wait is hier. Daarna hoor je nog Underground en daarna hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade hier op deze zender. it's only nieuw werkje in 1985 schrijven van Don't Make Me Wait. Ah, zo. zit het computersysteem moet ik een eind aan gaan breien. Dat, dat ga ik dan ook doen. Volgende week ben ik alweer tussen uh, eh, 5 en 7, zo ongeveer. Als het coronavirus natuurlijk niet in de weg zit. Langs de Funk Night, dadelijk na het 7 uur, is hier Peter Sterrenberg. was up inside. Now I'm wondering, baby, what's in store for me the rest of the night? So come a little closer. Let me know what's on your mind. Cause this night will soon be over. I could dance with you until the morning light. music never ends. I just wanna keep on dancing, dancing.